Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ruim twintig jaar na het begin van de Balkanoorlogen... worden nog steeds 14.000 mensen in voormalig Joegoslavië vermist. Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International... is er een gebrek aan politieke wil bij de regering in de regio... om mee te werken aan de opheldering van oorlogsmisdaden. Toen Joegoslavië in 1991 uit elkaar viel... ontstond een reeks conflicten die tien jaar duurden. In die tijd werden in totaal bijna 35.000 mensen als vermist opgegeven... Amnesty vindt dat de families van de vermiste personen recht hebben op duidelijkheid over het, over het lot van de vermisten. De organisatie roept de Europese Unie op om bij de toetredingsonderhandelingen met Balkanlanden te blijven hameren op de vermissingen. De familie van een van de slachtoffers van Anders Breivik dient een aanklacht in tegen de Noorse politie. De familie wijst op het onderzoeksrapport waarin staat dat de politie te laat aankwam op het eiland Utøya, waar Breivik schietend rondliep. Er hadden levens gered kunnen worden als de politie er eerder was, staat in het rapport. De politie heeft zijn plicht verzuimd, zegt de familie. Kim Kleisters heeft haar tenniscarrière beëindigd. Op de US Open verloor de Vlaamse in de tweede ronde van de Britse Laura Robson in twee sets. Kleisters, de voormalige nummer 1 van de wereld, had al aangekondigd dat ze in New York haar laatste grote toernooi zou spelen. Ze won de US Open drie keer, in 2005, 2009 en 2010. In 2007 stopte ze ook al eens met tennis, maar twee jaar later kwam ze terug. Een nieuwe comeback heeft ze uitgesloten. Kim Kleisters neemt officieel afscheid bij de Diamond Games in Antwerpen, half december. Het weer, bewolkt en hier en daar regen, het is een graad of 13 vannacht. Overdag eerst bewolkt en regen, maar in de loop van de ochtend droger...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 On this harvest moon. Het is mooi, het is een hele lang. allemaal. Welkom bij De Nacht Klinkt Anders. Het muziekprogramma van Radio 1... waarbij de muziek weer gekoppeld is aan de actualiteit. Het komend uur, wat mag je allemaal verwachten? We gaan onze cyclus nog even voortzetten. De zomernachten met Van Koten en de B En je krijgt vandaag eh, een sketch van eh, Jacobsen en Van S. En dat heeft dan allemaal te maken met de verkiezingen die eraan komen heel interessant. De tegenpartij en zo. <laughs> Dat soort dingen allemaal. En eigen opnamen, die zijn ook weer te beluisteren. Wat hebben we het eh, komend uur in eh, petto? Dat eh, laat ik nog even een verrassing zijn. Maar even terugkomen op Neil Young. Die was zaterdagavond eventjes uh, doodgewaand. Ja, hoe kwam dat allemaal? Het was op een gegeven moment op alle nieuwsredacties behoorlijke paniek... toen bekend werd dat de eerste man op de maan was overleden. Neil Armstrong en de NBC News in Amerika... die wist niet hoe snel ze dat op hun site moesten melden. En die maakte dan de behoorlijk grote vergissing door te melden... dat eh, astronaut Neil Young was overleden. <laughs> nou, Neil Young is nog steeds... Eh, alive and Kicking heeft eh, recentelijk nog een album uitgebracht, Amerikanen, maar waar een hele leuk aantal wijsjes staan uit de ver verleden die hij opnieuw bewerkt heeft. Neil Young dus, en je hoorde hem hier met een eh, hit uit het begin van de jaren 90, Harvest Moon. Maar goed, dat was niet alleen Neil Young die uh, dat, <laughs> doodgewaand werd. Er waren ook nog eh, andere mensen die... en dus niet Neil Armstrong, maar die ook de naam Armstrong hadden... waarvan men dacht dat ze dood waren. Ja, de verwarring kan groot zijn, maar er zijn een hoop mensen met die achternaam Armstrong. Zoals bijvoorbeeld deze zangeres, Dido. Die was er niet doodgewaand, maar ik laat je wel een nummer van haar horen. Luister maar eens naar haar, Sand and My Shoes. Daardoor Florian Clouds, de bovenjul, Armstrong. Two weeks away feels like the whole world should have changed.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 Each kiss an inspiration. dreaming rainbow. Oh, in my heart, it wins. wat je noemt voor oorlogsrepertoire. Je hoorde Louis Armstrong. De opname komt volgens mij uit de jaren 30. Ik heb het niet eh, precies kunnen achterhalen, maar omstreeks die tijd moet het wel geweest zijn. De compositie nog ouder, want die komt dan uit de jaren 20. Oktober 1927, eh, toen werd daar een opname van gemaakt. Met onder andere Hockey Carmichael, een van de componisten van het nummer Stardust. Want zo heet het nummer dat je hoorde. En de uitvoerende artiest was natuurlijk Louis Armstrong... in een dubbelrol als eh, vocalist en trompetist. En daarvoor had je dan Dido Armstrong met Sand and My Shoes... een opname van de zangeres uit 2003 ben ik aangekomen bij Tim Armstrong. En dat is een zanger die los van een solo carrière ook deel uitmaakt van een punkband Ranchit. Dus wat hij solo doet, dat mag wel zijn klinkt ook aardig stevig. Dit heeft een uh, reggae-ritme. En klinkt nogal vrolijk. Tim Armstrong van Rancid Dust. Opname 2007. En van hem hoor Into Action. in a at 8, be spent by 9. We may run out of money tonight, never out of time. Yeah. Palmer Street, we kick it corner, had to line. It's anybody's guess how late we're gonna run. We go all night, alright, to midnight just begun. Days were over and your ship was something. Respect to New York, respect to London. But we're from California and our states has golden. come down. If you hook up the speakers, man, we'll bring the sound. And the music will be heard for miles and miles around. We got songs of redemption, songs of war. We got songs like this that can pack the dance floor. Jim Armstrong van Ranchit en je hoort hem met Into Action, en nummer uit het jaar 2007. Nou, ik had het al aan het begin van eh, de Nacht ging anders hier bij de Vader op Radio 1 echt over dat Neil Young zaterdagnacht doodgewaand werd. Want in een persbericht van NBC News was eh, sprake van Neil Young die de eerste man op de aarde zou zijn... de eerste man op de maan zou zijn. Dan maak ik dezelfde foto's de Telegraaf. de eerste man op de maan zou zijn. En eh, ja, er was nog meer verwarring inderdaad. Want uh, op een gegeven moment dachten eh, sommige twitteraars... toen zij het nieuws hoorden... Ah, Neil Armstrong, de, zanger van Green Day, is overleden. Maar die man heeft een andere naam. namelijk Billy Joe. Summer has come and The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, seven years has gone so fast. Wake me up when September Coming, who we are as my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. hier bij de VARA op Radio 1. Maar mag, daar worden veel mensen van... Uh, bittere muziek. En dat zijn niet de allerjongsten onder ons. <laughs> Emil Roemer bijvoorbeeld, om maar zijn naam op te noemen. Die houdt ook van bittere muziek, heb ik me ooit laten vertellen. Maar goed, hij gaat ook met eh, Frans Bauer op stap. Dus zijn eh, keuze zal zeer breed zijn. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Want er zal genoeg over uh, Emil Roemer gesproken worden. En er is al vandaag genoeg over de man gesproken. Naar aanleiding van peilingen en dergelijke. Wie hoorden wij? Wij hoorden Green Day met de zang van Billy Joe Armstrong. De man die in de nacht van zaterdag op zondag... net als Neil Young even doodgewaard gebaand En dat in verband met eh, zijn achternaam Billy Joe Armstrong. En het ging om Neil Armstrong die inmiddels uh, het tijdelijke voor het uh, eeuwige heeft ingewisseld. Had ik Daido als tweede plaat in dit uur gedraaid met Sand in My Shoes. En die heeft een hele beroemde broer. Dat is namelijk Rollo. En Rollo dat staat voor Roland Armstrong. Hij is in het verleden actief geweest bij Faithless. Heeft die band ooit opgericht, samen met een hoop andere kornuiten muzikaal hebben ze dus interessante dingen gemaakt. Zoals dit bijvoorbeeld, Miss You Less, You More. How you light your cigarette, head on one side. As you pull, you look almost regal. I'm thinking on your one blue smoke Wearing one of my shirts and what some call pantyhose. Did you look wicked in scanty clothes. Long legs like an antelope. You're my antidote to city life, my pretty wife. Hooked up a year before, together 13 out of 24. And you would never guess, I wanna miss you less and see you more. I to miss you less and see you more. miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better. I can gauge your mood from your approach choose to accessorize your attitude, desensitized to my roving eyes and ready smile. Hmm, I get loving that's versatile, worth the extra mile. Are you next to me? Your textured voice whispering. I'm listening with my whole skin, holding on to the moment for all it's worth. How could I continue to be the sky without my earth? And when I kiss you, I'm never sure. And when I kiss you, I'm never sure. How do I get to miss you less and see you more? Miss you less, see you more. Love to know you better. Miss you less, see you more. Love to know you better love to know you better. Miss your legs more. Love to know you better. know you better. Miss you less, you more. Love to know you better. Miss you less, see you more, love to know you better. Miss you less, see you more, love to know you better. Miss you less, see you more, love to know you better. Miss you less, see you more, love to know you better. Miss you less, see you more, love to know you better. Miss you less, see more, love to know you better. Daar bent er ook eh, Roland Armstrong aan heeft meegewerkt. Sterker nog, even heeft hem eh, meehelpen oprichten. Faithless hoorde je met Miss You See You More uit 2004. En er was nog die andere Armstrong die eh, beschuldigd werd van doopgebruik en dergelijke. En waarschijnlijk raakt hij al zijn titels kwijt. Maar goed, dat moet de organisatie van de Tour de France nog allemaal bekijken. Of Lance Armstrong inderdaad zijn titels moet inleveren ten tijde van die Tour de France, toen had hij ook eh, een muze. Dus hij heeft op een of andere manier iets met muziek te maken, die Lance Armstrong. Hij heeft een tijdje gehad en gedaan met uh, eh, Pro, Change, hoe doe je goed, hoor je van haar. Sheryl in 1996. En zij was de muze van Lance Armstrong zo'n tien jaar geleden... toen de man eh, jaar in jaar uit de Tour de France won. Dit is nieuw. Er komt over ruime maanden maand een nieuwe cd van hem uit. No Plan B is de titel daarvan. ik laat je vast de single horen. Open the door to your heart, Van Morrison. oktober dan komt dat album van hem uit Blue Note Records, het prestigieuze jazzlabel. En het album zal gaan heten Born to Sing, No Plan B. En dan heb ik het over Van Morrison. Je hoorde dat wat inmiddels al de single is. Die binnenkort hier in Nederland uitkomt. En daarvan is de titel Open the Door to Your Heart. the angry words sound clear walls. Around midnight. said, Baby, don't you lie to me no more.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 Heb je de afgelopen week al een of ander van kunnen horen hier op eh, Radio 1. Want het is de Radio 1 CD van deze week. Maar ik liet je nog iets anders horen dus. Van een aantal jaren geleden, uit 1986... van het album Strong Persuader, het nummer Right Next Door... En Robert Cray die komt binnenkort naar Nederland. Medio oktober zal dat het geval zijn. Hij zal optredens geven op 15 oktober in Groningen. Een dag later is hij in Amsterdam, Paradiso. En woensdag 17 oktober dan treedt hij op in de Effenaar in Eindhoven. Robert Cray dus. Zo dadelijk Coton B. Maar eerst nog even de Doors. Jim Morrison hier. Come on, come on, come on, come on, not What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Come on, come on, come on now, touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Eh, dat blijft ons programmapunt van de tegenpartij. Programmapunt 1. Wacht even, Jacobsen, dan schrijf ik het op. Op een filtje. Eh, schrijf je op een filtje. Gaat hij dat opschrijven op een Weg met de intellectuelen. Lek, Van oh. Lek. Weg met de intellectuelen. En waarom? Eh... Nee, dat ben ik even kwijt. En ik geef je een heel nieuw kladblok om het allemaal op te schrijven. Omdat niemand er wijzer van wordt van intellectuelen. Oh ja, omdat niemand er wijzer van wordt. Had het nou toch bij, ja, dan zitten we straks met onze mond vol tanden. Nee, wacht nou even. Dus, eerst weg met de intellectuelen. Programma punt 1, ja. En daarna weg met de Tweede Kamer. Precies. nee, Nee, natuurlijk niet. Net maar weer erin komen zeker. Welke lijp gaat nou zo erg op de keien schoppen van Nes? Oh. Niet weg met de Tweede Kamer. Oh, dus de Tweede Kamer mag blijven van de tegenpartij? Die moet nog even blijven. Tot ze de puinhoop zo gigantisch hebben gemaakt... dat dit land rijp is voor een sterke man. En met een sterke man van Nes, schrijf op, bedoel ik een vrije jongen... waarvan de helft van de bevolking zegt... Wat een einde, gozer. En de andere helft als de dood voor hem is. En kijk, daarom kent Van Acht ook nooit een goede sterke man zijn, dat ken niet. Nou, de helft van Nederland vindt hem wel het einde, hoor, met zijn krentenbol. Maar de andere helft doet het toch niet in zijn broek, Van Nes, voor ah, Van Acht. Daar is hij toch veel te huiselijk voor. De mensen zijn toch niet bang voor een gast die op zijn hoofd hebt... wat ze zelf in de slaapkamer over de vloer hebben leggen. Dat kent toch niet. En het is trouwens een intellectueel, Van Acht, wat zondags je op de racefiets. Eh, wacht even. Eh, een sterke vrouw, Jacob zegt. Nee, werk niet, sterke vrouw. Een mooi wijf een mooi, lekker wijf, dat zou kennen. Hè? Dus als eh, zij van prinses Irene de macht zou grijpen... kijk, dan kun je de kamer naar huis sturen. Ja, Ja. Als prinses Irene zou trouwen met Rudy Koopmans... dan zijn wij in één klap uit de regeringsproblemen. Maar tot die tijd blijft de tegenpartij hameren op... weg met de intellectuelen, uit de kamer en uit de regering. Eh, nee, wacht nou eens even. wacht nou eens even, wacht nou eens even. Is dat... Eh, wat heb je eigenlijk tegen intellectuelen? Wat is er nou op tegen? Eh, ik heb er niks eh, bijzonders tegen, alleen dat zij alleen elkaar maar begrijpen van S. Hè? Dat ze zich verschuilen in commissies en werkgroepen en triootjes van wijze mannen. En dat ze voor tonnen vangen voor plannen te maken voor het jaar 1985. En beleidsnota's en rapporten voor de jaren 90. Maar het is de stront van 1981 waar we middenin zitten al. Omdat de helft het in zijn broek doet natuurlijk. Precies, huppakee, daar gaat weer een delegatie naar het buitenland... om zich te oriënteren met een rapportje over nieuwe blusmethoden... voor in het jaar 2000, weet ik veel. Terwijl de boel hier en nou in de hen staat. Eh, dat heb ik tegen ja, intellectuelen. Dus. Ja, maar eh, als we ze nou niet wegkrijgen, de intellectuelen... Dan heb ik nog een andere oplossing en dat is dat de tegenpartij als eerste partij met een motiekomp dat elke Nederlander bij zijn geboorte dokter Anders voor zijn naam krijgt. say Valkerk. Van hem is ook eh, nieuw materiaal verschenen. En je hoorde When My Little Girl Is Smiling. En dat werd van door eh, Van Kooten en de Beat. Mogen duidelijk zijn, zij waren in de rol van Jacob en Van een Sketch. Die werd opgenomen in 1981. Zo oud is dat alweer. Eh. En dat kan je alleen horen omdat ze eh, af en toe de naam van acht lieten vallen... even gingen stoeien met eh, de jaartallen. Maar verder blijft het inhoudelijk nog eh, zeer actueel. Nog meer Van Koten en de Bie hoor je straks tussen vier en vijf hier... bij de nacht klinkt anders de varen op Radio 1. Volgens is Paul Carrick ook die man die komt naar Nederland toe... net als Robert Cray, Robert Crane komt dus in oktober en Paul Carrot die komt in november naar het land. Dan zal hij een chic optreden geven, want hij treedt op in uh, Carré zowaar. En ook zal hij aanwezig zijn in de Oosterpoort in Groningen. Dat allemaal op 3 eh, november. Oh, when the sun beats down and burns the tar the roof. And your shoes get so hot, you wish your it were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. on a blanket with my baby, that's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk talking about. Another boardwalk. We'll be falling in love. under the boardwalk. Boardwalk. From the park, hear the happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. met de zang van Benny King, de Drifters Under the Boardwalk. Aanvankelijk zou Rudy Lewis het eh, zingen. Je kent het verhaal misschien wel, maar deze Rudy Lewis... die was eh, vlak voordat de opname zou plaatsvinden overleden... aan een overdosis heroïne. De studiotijd die was inmiddels al geboekt. En vandaar dat men besloot dat Benny King de vocalen maar moest gaan inzingen... van dit Under the Boardwalk, opgenomen 21 mei 1964. Daarvoor hoorde hij dus ook een ander nummer van de Drifters, When My Little Girl Is Smiling. Maar dat dan in de uitvoering van Paul Carrick. Paul Carrick, zoals ik al zei, die komt uh, naar Carré toe. Dat optreden dat vindt plaats op 3 november. En het opnemen van de man in de Oosterport in Groningen van Paul Carrick. Dat duurt nog een tijdje. Dan is het alweer kerstmis geweest. Dan is het alweer uh, carnaval zelfs geweest. Dat vindt namelijk plaats op 30 eh, maart 2013. Nog een hit van de Drifters. don't you know I love you so? Can you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you oh so much. If I dance. samenwerking van Argentina Turner met Phil Spector heeft nog wat meer opgeleverd dan alleen maar eh, River Deep en Mountain High. Zoals deze bijvoorbeeld in 1966 ook een hit voor de Drifters dus geweest. Je hoorde Save the Last Dance for Me van Ike en Tina Turner. Nog eentje van de Beatles tot aan het nieuws van drie uur.